Goedemiddag en fijn dat je weer luistert naar Almere On Air. Het is één uur geweest. Mijn naam is Kevin Meij en ik ben bij je tot eh, een uurtje of drie deze middag... met de berichten uit en over jouw stad en natuurlijk de allerlekkerste muziek. Dit is Almere On Air. Talking in my sleep at night, making myself crazy... Wrote it down and read it out, hoping it would save me. Too many times, too many times. My love, he makes me feel like nobody else, nobody else. But my love, he doesn't love me, so I tell myself, I tell myself. One, don't pick up the phone, you know he's only calling cause he's drunk and alone. Two, kick him out again. forwards, but he keeps pulling on him. De Nederlandse afdeling van 50PLUS is tevreden omdat de landelijk voorzitter Geert Dales is afgetreden. Dat zegt de regionale voorzitter Rianne Grijke. Volgens haar was de positie van Dales onhoudbaar geworden. Ik wil het eigenlijk niet zeggen, maar hij is een soort kleine Trump die wil regeren met decreten. Dalen treedt af nadat vele partijprominenten het vertrouwen in hem hebben opgezegd. Ook Graleke zag het niet meer met hem zitten. Het loopt gewoon niet. Hij had zich als voorzitter moeten richten op het manager van de partij en niet op de politiek. Ook verwijt ze hem dat hij uithaalde naar een aantal Kamerleden. Dallas noemde een deel van die Tweede Kamerfractie van zijn eigen partij onbekwaam. Volgens Schaleke is dat onbeschoft. Overigens is de Flevolandse voorzitter niet bang dat het opstappen van Dalens leidt tot de scheuring binnen de partij. En zeker niet hier in Flevoland. Wij overleggen vaak en hebben alles gewoon goed voor elkaar. Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua. Almere. On air. my mind tonight. I gotcha. It's the song about Chihuahua. Yeah, that's cool, alright. It makes fun. In the life without sorrow feels young. When you think about tomorrow, say, yo. Someone else wins the race. No, I give up. Today is not my day. But then I take a deep chihuahua. nothing gonna save us now. Nothing, nothing, nothing gonna save us now. With well, this broken silence by thunder crashing in the dark, crashing in the dark, and this broken. her now. Nothing, nothing, nothing gonna save her now. Now this broken. Koningsnacht dit jaar toch groots gevierd. Met optredens van onder andere DJ Kai, Josie Sean en ISR en een uitgebreide lichtshow. De optredens op het WTC-gebouw waren live te volgen via internet en televisie. De organisatie Ali Blijft Binnen, die eerder al muziek vanaf de Aliboot boot verzorgde en met Pasen 10.000 eieren in de stad verstopte, had nu zichtbaar alles op alles gezet.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 van Gangnam Style. Gangnam Style. star. Almeerse rapper MC Dirt trad dit weekend live op in poppodium De Meester in Almere. Vanwege de coronacrisis ging dat helemaal anders dan gebruikelijk. Sinds een maand streamt het poppodium elke week een live optreden van een artiest dat thuis via YouTube of Facebook te bekijken is.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 Vanwege corona vergadert de raad op dit moment digitaal, maar fractievoorzitter Toon van Dijk vindt het miljoenentekort geen geschikt onderwerp om daar digitaal over te praten. De democratische besluitvorming komt hierdoor onder druk te staan, zegt hij. Vorige week werd duidelijk dat de gemeente miljoenen tekort komt en dat financiële gevolgen van de coronacrisis daarbij nog niet zijn meegerekend. De grote problemen liggen vooral bij de kosten van de wetmaatschappelijke ondersteuning, de WMO en de jeugdzorg. Voor die twee posten moet de gemeente de komende jaren 45 miljoen euro extra aftrekken. De komende maanden praat het stadsbestuur met de gemeenteraad over de financiële positie van Almere en over hoe het ontstaande tekort kan worden opgelost. Volgens Van Dijk is het mogelijk om met inachtneming van de overheidsvoorschriften fysiek bijeen te komen. Dit gebeurt ook in de Eerste en de Tweede Kamer. Met een eenmansafvaardigingen namens fracties is het goed mogelijk om in achtneming van de voorschriften fysiek te vergaderen. De plenaire zaal is daarvoor uitstekend geschikt. Een echt plenair debat binnen de beperkingen van videovergaderingen is niet goed mogelijk, waardoor mogelijkheid eh, en mogelijkheden om het bestuur verantwoording te roepen begrensd is. Het schriftelijk of via videovergaderen afdoen van een negatief perspectief van ongeveer 70 miljoen kan echt niet door de beugel. Aldus PVV'er Toon van Dijk. is Almere On Air. Met nu een nieuws... She walked up to me and she asked me to dance. I asked her her name and in a dark brown voice she said hello. heb jij agendapunten, andere mededelingen aan ons, die kun je altijd kwijt via het e-mailadres actueel@omroepalmere.nl. Actueel@omroepalmere.nl. Almere on air. Sinds de lancering in januari dit jaar hebben zo'n 600 ondernemers zich geregistreerd op het online platform Inkoopplein Almere. Via deze website kunnen Almeerse ondernemers zich registreren om zo makkelijker in aanmerking te komen voor opdrachten van de gemeente. Wethouder van de Economische Ontwikkeling Maaike Veningen bracht het platform deze week extra onder de aandacht bij haar collega's. Medewerkers van de gemeente kunnen via het Inkoopplein Almere nieuwe opdrachten makkelijker lokaal uitzetten. Onze medewerkers kennen natuurlijk niet alle ondernemers in Almere, vertelt Maatje Veningen. Maar door dit online platform kunnen zij ze wel makkelijker vinden. Almere. On Air. side. pump it up and back it up like a Tonka truck. Dale. If you go hard, you gotta. to Africa. Chevy, seven tray Donkey Donk. All I need is some vodka, some Chunky Conk, and watch a chico get Donkey Kong. Baby, if you ready for things to get heavy, I get on the floor and act a fool if you let me. Lively, don't believe me, just bet me. My name ain't Keith, but I see the way you sweat me. L.A., Miami, New York, say no more, get on the floor. als je DJ Scotty hoort, betekent het het einde van het eerste uur. Maar niet getreurd, de Nationaal ben ik nog terug. Met nog een één uur lang Almere actueel op jouw Almere On Air. Blijf vooral luisteren voor alle berichten en nog veel meer lekkere muziek.